Rashid Finch met het NOS-journaal. Twee Nederlandse vrouwen die op een door Argentinië reisden... zijn bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. Op een weg in het midden van het land werden ze geschept door een vrachtauto. De 29-jarige chauffeur is gearresteerd. Volgens de trucker staken de vrouwen plotseling de weg over. De politie houdt het voor mogelijk dat ze door de wind de weg op zijn geblazen... maar sluit ook niet uit dat de chauffeur in slaap is gevallen. De twee vrouwen van 45 en 48 maakten sinds 19 december een fietstocht van acht weken door Argentinië. Eerder reden ze op hun oranje tandem door Azië, Australië en de VS. In Rusland is een peuter verdronken in een riool. In de stad Briansk, ten zuidwesten van Moskou, liep zijn moeder met hem op straat toen het trottoir plotseling wegzakte. Het kind viel uit zijn buggy en werd meegesleurd door het rioolwater. Een omstander kon de moeder uit het gat trekken. De peuter is nog niet gevonden. Vermoedelijk stortte het trottoir in door een breuk in de rioolpijp. Als gevolg van constructiefouten breken in Rusland geregeld rioolpijpen. In Kerkrade is een ongeluk gebeurd in een aluminiumgieterij. Een oven met 6 ton vloeibaar en gloeiend heet aluminium kantelde. Metaal vloeide uit over de vloer en veroorzaakte brandjes in het pand. De 15 werknemers van het bedrijf het Kerkrade konden op tijd wegkomen en raakten niet gewond. De brandjes zijn inmiddels geblust en volgens de brandweer was er geen gevaar voor omwonenden. De regering in Jemen heeft ingestemd met een wet die president Saleh en iedereen die onder hem heeft gewerkt onschendbaarheid geeft. De wet geldt voor de hele periode van 33 jaar dat Saleh aan de macht is. Saleh ging in november na maanden van volksprotesten akkoord met een machtsoverdracht in ruil voor immuniteit, maar dat moest nog worden uitgewerkt. Het weer overwegend bewolkt en plaatselijk wat regen. Minima tussen 3 en 6 graden. Overdag bewolkt, lichte regen of motregen.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 <laughs> Because you gon' like how it feels. Woo! Ooh. words say It's a sign he's giving me Everything will be okay Sometimes when I wake up And I'm wondering How my life would have been If I didn't sing I get a little stressed out Every now and then the tired London slows when I dream it's closed and time.